De rechter bepaalde eerder vandaag dat de straatvegers tijdens de Koninginnedag en de dag mogen staken. Den Haag had een kort geding aangespannen omdat de gemeente de staking onverantwoord vindt. Wethouder Hoefnagel zegt dat hij gisteren nog heeft geprobeerd om met de bonden afspraken te maken over opruimingswerkzaamheden als er gevaarlijke situaties ontstaan, maar wezen dat af. Hoefnagel wil opnieuw met de bonden in overleg daarover. De Britse premier Brown heeft zijn excuses aangeboden voor een blunder. De premier noemde een vrouw met wie hij op campagne had gesproken onverdraagzaam en haatdragend. Brown was vergeten dat hij een microfoon opgespeld had gekregen en dat hij in de auto nog aanstond. Brown heeft de vrouw zijn excuses aangeboden. Groot-Brittannië gaat volgende week naar de stembus. In Limburg komen er speciale verkeersveiligheidsfolders in het Pools. Ze zijn volgens het regionaal orgaan Verkeersveiligheid nodig... om een eind te maken aan het grote aantal ongelukken met Poolse automobilisten. Ze waren de afgelopen jaren in Limburg ruim 500 keer betrokken bij een aanrijding. Polen zouden niet goed op de hoogte zijn van de verkeersregels in Nederland. En daarom gaat de politie de folder verspreiden in gebieden in Limburg... waar veel Polen wonen en werken. De provincie Noord-Brabant wil ook de komende jaren in het weekend nachttreinen laten rijden. De proef loopt eind dit jaar af, maar de provincie wil tot 2013 s'nachts treinen laten rijden van en naar de Randstad. Er wordt wel geschrapt in de dienstregeling omdat op sommige trajecten het aantal reizigers tegenvalt. Zo rijden er vanaf volgend jaar in de nacht van donderdag op vrijdag geen treinen meer. En ook de nachttreinen tussen Den Bosch en Tilburg worden geschrapt. Het weer, toenemende bewolking en het blijft lang warm. Morgen in de namiddag en avond buien en het wordt 25 graden.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 Get a little crazy, get a little stupid, get a little crazy, crazy, crazy. I wanna dance, I wanna dance in the light. I wanna go, go I wanna for a ride, Hop in the music and rock your body.